12 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. In de Chinese miljoenenstad Wuhan, waar de coronapandemie uitbrak... zijn alle coronapatiënten ontslagen uit het ziekenhuis. Dat zegt een woordvoerder van de Chinese Gezondheidsautoriteit. In Wuhan waren volgens de officiële cijfers ruim 46.000 mensen besmet. Bijna 4.000 mensen zijn overleden. De 16 noodhospitaals die vanwege het virus waren bijgebouwd zijn allemaal weer dicht. En ook de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven. De scholen in Italië gaan pas na de zomervakantie weer open. Dat heeft premier Conte gezegd. Hij zei ook dat economische activiteiten snel moeten worden hervat. Mogelijk volgende week al. Met name sectoren die zich richten op productie en export... zijn volgens hem belangrijk omdat die anders achterkomen te liggen... in de mondiale concurrentiestrijd. De regering had eerder al aangekondigd vanaf 4 mei maatregelen te gaan versoepelen. Dorpen in de omgeving van De Peel, waar deze week een grote natuurbrand woedde, hebben nog steeds last van de rook. De brand is sinds donderdag onder controle, maar het nablussen kan nog weken duren. Door de noordenwind trekt de rook nu naar bewoonde gebieden. De brand in de Deurnense Peel was volgens de brandweer de grootste Nederlandse natuurbrand in 40 jaar. 800 hectare natuur is in de as gelegd. En auteur Per Olof Inquist is overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd. Hij behoorde tot de bekendste Zweedse schrijvers... en verkocht ook in Nederland meer dan 100.000 boeken. Hij is vooral bekend van zijn historische romans... met name Het bezoek van de lijfarts en Een ander leven. Enquist overleed gisteravond na een langdurige ziekte. En het weer, het is vrij zonnig, alleen in het uiterste noorden nog wat bewolking.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 Welkom terug eh, bij ZFM Live. Nog tot en met 12 eh, uur, het laatste uurtje dus. Zometeen om eh, half 12 gaan we bellen met Ben Sonneveld, Die gaat namelijk de groeten doen en ehm, ik zag net een berichtje voorbij komen. Want het baart de eh, minister van Nieuwhuis zorgen dat er steeds meer mensen de weg op lijken te gaan. In Wenen op zondag deed ze een oproep. Ga niet met z'n allen met de auto op pad. Hetzelfde geldt ook voor de trein, zegt de minister van eh, infrastructuur Mensen moeten eh, niet meer voor de flauwekul met de trein gaan. Alleen als het noodzakelijk is. Zo snel te horen wat het OMT te zeggen heeft over het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer. Kan er misschien minder, dan eh, anderhalve meter zijn als je mondkapje draagt. Ze is benieuwd eh, wat onze experts eh, gaan zeggen daarover. En met het handhaven van anderhalve meter kan ongeveer 20 tot 25 procent van de capaciteit van het OV worden ingezet. Al dus uh, van Nieuwhuizen. Als er in de toekomst de maatregelen worden versoepeld, kan dat een knelpunt worden, denkt ze. De minister eh, zei verder dat ze hoopt eh, ook na de coronacrisis het autogebruik eh, beperkt blijft om files tegen te gaan. Want we hebben namelijk allemaal gezien dat het thuiswerken kan. En blijft dat dus ook vooral doen. Dat is een bericht van minister van Infrastructuur van Nieuwenhuizen vanochtend bij WNL. Zometeen gaan we dus bellen met Ben Zonneveld. En wil jij nou ook in de, live in de uitzending komen of wil je iemand feliciteren kan? Bel even naar de studio 023 573 0393. En dan gaan wij luisteren naar eh, Peggy Goo. En It Makes You Forget. Thank you. I do it so low. Alan Walker samen met Sia en Diamond Heart. Ja, in Australië is een eh, app gelanceerd die eh, via Bluetooth de gangen nagaat van inwoners. De app is vrijwillig. De overheid hoopt dat 40% van de bevolking ongeveer zal deelnemen. Ja, het gebruik van eh, dit soort technologie is wereldwijd onderhevig aan veel discussie. Ook in Australië dus. En in landen zoals Zuid-Korea en Israël vormt mobiele data een belangrijke pijler in de bestrijding van de coronacrisis. Het kan een eh, effectieve manier zijn om contactonderzoek te doen. Maar er zijn ook zorgen over privacy. In Nederland wordt ook gewerkt aan een app. reaching out. I call your name. nobody by my side it. Come on, come on, come on, come on. Save Today, Move It. Nou, en ik denk niet dat alleen vandaag uh, opgeslagen wordt in het geheugen. Maar het hele jaar 2020. Een jaar om niet te vergeten met corona natuurlijk. Zometeen bellen we met uh, Ben Sonneveld. Die gaat de groeten doen. Eerst gaan we nog even luisteren naar Maroon 5 met Cold. Cold enough to my bones. It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me with every going on. I don't understand why you're so cold. Are we taking time or time out? I can't take the in between. Asking me for space here in my house. You don't know how to fuck with me. Acting like we're not together. After everything that we've been through, sleeping up under the covers. How am I so far away from you, distant? When we're kissing, I feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so. bite your tongue for the silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. How oh, am I so far away from you? Distant. Ooh. When we're kissing, yeah. it feels so different. Yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? so Never thought that you was like this. I took the tag off and made you priceless. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you tryin' cut me off like a light switch. Try to stay in our Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four letter word, but the four letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go, boy. Where your heart used to be, you go dig every day. I spent the four door, cause I can't let my driver hear what you say. Can I try to get you spanked? Baby, Maroon 5 dus met Cold. En zoals beloofd zouden we nu dus bellen met Ben Zonneveld en die hangt aan de lijn. Ja, goedemorgen Thomas. Goedemorgen Thomas. Ja, een hele goede Zeg Ben. Ja. Jij was ergens, vertelde jij mij net op een eh, nogal aparte locatie. Nou ja, aparte locatie eh, voor vele Zandvoorters is dit een bekende locatie. Ja, dat zeker. Eh, wij zijn namelijk eh, ons landje aan het preparen voor, uh, voor de aardappelteelt. En inmiddels zijn er al wat mensen bezig met aardappelen in de grond te stoppen. Waaronder meneer Bluis, wel bekend als wethouder Bluis. Die loopt nu met een kistje heen en weer. En de rest is druk aan het spitten en aan het doen. En ja, nou, nou komt Arno Bluis. Komt even ik, aan. ik hoor dat je op je eigen land moet lopen. Ja, ja precies. Nou, dat is Arno Bluis. dat is de opperaardappel die verdeelt de landjes. En eh, ja, wij lopen toch wel stiekem over een ander landje want iedereen heeft eh, een stuk grond. En op het stuk waar wij zitten, dat eh, als je op het fietspad naar Bloemendaal gaat, dan echt een heel eind de duinen in richting circuit. En daar zijn een aantal landjes die zijn nu beschikbaar. Die zijn omgeploegd en die worden nu uh, klaargemaakt. We hebben het eerst netjes aangeharkt. En ja, nou, is, nou is de eerste rij aardappels zit erin. Bart Bluis en eh, Gert-Jan Bluis die zijn aan het, eh, aan poten. En Harold, ja, die staat maar een beetje, eh, een beetje met zijn telefoon te spelen. Dat doet niet zoveel. Dus dan weet je een beetje wat er hier in de duinen gebeurt, Thomas. Ja, nou, dat... houden jullie wel afstand van elkaar? Wij eh, werken in ploegen van twee met minimaal anderhalve meter afstand. En dat kan omdat eh, één moet een gat eh, steken. Dan doet die andere de aardappel erin. Daarna twee meter daarachter gaat iemand dat weer recht harken of, of, of aandoen met een schepje. En Hans Sandberg en ik die zijn bezig met het aanharken van het laatste stuk. Want het is omgeploegd. Grote kuilen, grote dijkjes. En die willen wij toch plat hebben. Het is nog wel nat in het midden. Maar eh, ik denk dat wij vandaag het hele stuk eh, klaar hebben en, eh, en de helft gepoot hebben. En morgen doen we de rest. Leuk om te horen. Ja, die, nou die vogeltjes op de <clears throat> achtergrond. Gelijk een mooi achtergrondmuziekje. Die vogels op de achtergrond. Ja, vogeltjes, <laughs> mensen die staan te blazen natuurlijk, want die zijn nog met de grond bezig. Dit is te groot, dit is te klein. dit is schijn schuin en dat is niet schuin. Dus kijk, Harold die gaat nu ook harken. Dat doet ons weer goed. En in het kader van de groeten doen, ja moet ik eh, de groeten doen, ga ik de groeten doen aan twee lui van onze aardappelploegte kluit. Dat is Fred Paap en Boudewijn Duivenvoorde, die om begrijpelijke reden eh, niet hier aan het eh, werk zijn. En die eigenlijk vreselijk jammer vinden dat ze er niet bij zijn. Maar jongens, hou het goed, stay safe en de volgende keer zijn jullie er weer bij. Heel goed. En Ben, nog even een kleine toevoeging. Gisteren hadden wij het over die virtuele e-sports race gebeuren. ja, ja. ja. Nou heb ik me dus gisteren eh, even verdiept. En gistermiddag is dus de 24 uur van Nürburgring eh, begonnen. Oh. Via YouTube en dan via iRacing. Maar daar doet ook eh, onder andere Max Verstappen aan mee. En tot wanneer rijdt dat? Tot half vier vanmiddag. Oh, dus iedereen die nog kan kijken, die gaat naar, uh, wat is het, e-rating en dan... Uh, ja, iRacing op YouTube heet dat high rating op YouTube en daar kan je nog even naar makkelijk bekijken. Nou, als je klaar bent met die aardappelen, dan hoop ik dat ik nog een half uurtje kan kijken. <laughs> hey, veel succes daar nog. Ja, Thomas, eh, het was weer gezellig de, eh, de, dagen. Ik hoop dat je volgende week weer eh, aanwezig bent. Ik weet het nog niet. We gaan het zien. Dan spreek, spreek je zeker weer. Helemaal goed. Doei doei. Is goed. Doei doei. En wij gaan luisteren naar Dominic Fike en Three Nights. Street lights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. Three nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. Feel like the least of all your problems. You can't reach me if you wanna stay up tonight. Stay up at night. Green lights in your body language. Seems like you could use a little company from me. But if you got everything and figured out like you say, don't waste a minute, don't wait a minute. It's all me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. Three nights at the motel under street lights in the city hall. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. I can't fix each and all your problems. I'm no good with names or faces. She sent me naked pictures from her neck down to the waist. I get my feelings involved. She stopped returning my calls. The flaws turning to walls. watching movies, talking to the walls in my room. Walking through the halls in my head, just trying to make sure it all makes sense. I ain't made of money, maybe someday you can take it from me. I'm up too late, thinking about you. And I a for three nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want when sipping whiskey, need highest floor. John en Roses. Ja, morgen dus Koningsdag, wat eigenlijk Woningsdag wordt. Blijf dus zoveel mogelijk thuis. En eh, ja, hang wel zo vroeg mogelijk de vlag uit. En dan van kwart voor tien tot tien uur luiden de klokken in eh, Nederland... als teken van verbinding tussen vreugde en verdriet. En eh, ja, dat wordt gevolgd door het Wilhelmus. Dat kan je natuurlijk... wordt, dat hopen we dat iedereen mee gaat zingen vanaf het balkon... of vanuit je tuin wel in ieder geval op een veilige afstand. Het programma kan je vinden op eh, koningsdagzandvoort.nl. En eh, dan gaan wij nog even luisteren naar Fisher met Losing It. Thank you. zojuist is een, eh, ja, een toch wel eh, schrikbarend eh, bericht naar buiten gekomen. Want namelijk bij twee nertsenfokkers in Noord-Brabant... zijn bij enkele dieren het coronavirus vastgesteld. Dat meldt het ministerie van Landbouw. De dieren hadden diverse ziekteverschijnselen, waaronder ademhalingsproblemen. Het ministerie gaat uit van besmetting van mens op dier. En omdat enkele medewerkers van de, de bedrijven in Beek en Donk en uh, eh, Milhezen verschijnselen hadden van het coronavirus. En eh, om verspreiding naar andere bedrijven te voorkomen... mogen dieren en uh, de bedrijven niet af. Op beide bedrijven zitten zo'n 13.000 dieren. En op het advies van het RIVM wordt de omgeving van, rond beide bedrijven... in een straal van 400 meter afgesloten voor fietsers en wandelaars. Dat is een voorzorgsmaatregel, want volgens het RIVM zijn uh, eh, netse bedrijven geen risico voor verspreiding onder de mensen. Maar ja, het is toch wel een berichtje om even in de gaten te houden dat dat niet eh, verder uit de hand loopt, zeg maar. Dus ik hoop dat dat allemaal eh, goed afloopt. Wij gaan luisteren naar Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch and bringing me out the dark I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll. Jane en Cam. Ja, ik ga, dit, is weer zover dat het eh, programma erop zit. Vanaf morgen gaat eh, Jaap het weer van mij overnemen. En eh, zoals altijd, die, die zit trouwens tot en met vrijdag, vanaf maandag tot en met vrijdag.